Zes uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil het kiesstelsel aanpassen. Zo moet het bij verkiezingen mogelijk worden om, behalve op een kandidaat... ook een algemene stem uit te brengen op een partij. Het kabinet hoopt dat kandidaten die zich sterk profileren... op bijvoorbeeld een regio of een onderwerp... op die manier sneller in de Tweede Kamer komen. Het kabinet wil ook een jongerenparlement... en het moet makkelijker worden om de grondwet te wijzigen. De Nederlandse taal en Koningsdag zijn het meest typerend voor Nederland... blijkt uit groot wetenschappelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook pakjesavond, fietsen en de Elfstedentocht zijn typisch Nederlands volgens het onderzoek. De grootste bedreigingen voor de Nederlandse identiteit zijn polarisatie en de islam, vinden de ondervraagden. De Nederlandse vrouwen hebben voor het eerste kwartfinales van het WK voetbal bereikt. In Ren won Oranje met 2-1 van Japan door twee doelpunten van Lieke Martens. Ze maakte de winnende goal kort voor tijd uit een omstreden penalty. De tegenstander van Oranje in de kwartfinale is Italië. Die wedstrijd is zaterdagmiddag in Valenciennes. De Amerikaanse speciaal aanklager Muller komt toch getuigen voor twee commissies van het Huis van Afgevaardigden. Die willen hem horen over zijn onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Muller gaf vorige maand een verklaring over zijn onderzoek en zei toen dat hij daar verder niets aan had toe te voegen. Minister Grapperhaus ziet niets in een onafhankelijke commissie om te onderzoeken wat er met Nederlandse kinderen in Syrische kampen moet gebeuren. De kinderombudsman pleitte daar eerder voor. Op dit moment zitten nog 90 Nederlandse kinderen vast in Syrië. Het kabinet vindt het te gevaarlijk om daar mensen naartoe te sturen.